is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Amerikaanse... De Russische vrouw had onder meer toegang tot het reisschema van de Amerikaanse president, schrijft The Guardian. Twee jaar geleden ontdekte de Veiligheidsdienst bij een regulier veiligheidsonderzoek... dat ze geregeld niet goedgekeurde ontmoetingen had met de Russische Veiligheidsdienst FSB. De vrouw werd vorig jaar in stilte ontslagen. Volgens een bron van The Guardian kon daardoor niet worden onderzocht wat ze heeft gedaan... en of ze eventueel andere ambassademedewerkers had gerekruteerd. Zittend president Mnangagwa van Zimbabwe heeft de verkiezingen gewonnen. Volgens de kiescommissie heeft hij iets meer dan de helft van de stemmen gekregen. De verkiezingen waren de eerste sinds dictator Mugabe in november werd afgezet. Er is veel wantrouwen over een eerlijk verloop van de stembusgang. De MDC van oppositieleider Chamisa wijst de uitslag af. Na een politieinval op het partijkantoor zegt de MDC dat ze de uitslag niet kan controleren partij zegt verder dat er is gefraudeerd bij de tegelijk gehouden parlementsverkiezingen... die door de ZANU-PF van Mnangagwa met overmacht werden gewonnen. Bij protesten tegen de uitslag vielen de afgelopen dagen zeker zes doden. De nieuwe uitbraak van ebola in Congo is een groot risico. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het virus heeft zich verspreid over een groot gebied in een regio dicht bij de grens met Oeganda... De vorige uitbraak van ebola werd met succes bestreden door een nieuw vaccin. Dat zou opnieuw kunnen worden ingezet, maar in het getroffen gebied kunnen spanningen en conflicten de hulpverlening hinderen. Woensdag werd bekend dat er vier nieuwe gevallen van ebola waren geconstateerd. De afgelopen weken zijn ook nog twintig mensen overleden door nog onbekende virussen.